De brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling die tot in de wijde omtrek te zien was. Inwoners van het zuidelijke deel van de gemeente Haarlemmermeer kregen daarom het advies om ramen en deuren dicht te houden. Nederland heeft zich opnieuw niet weten te plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Het liedje Never Alone van de 3 J's kreeg in de tweede halve finale niet voldoende stemmen om bij de eerste tien landen te eindigen. Nederland loopt nu voor het zevende jaar op rij de finale mis. Reunion was in 2004 de laatste Nederlandse inzending die de finale wist te halen. De Spaanse regering heeft hulpmaatregelen aangekondigd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Lorca krijgen de nabestaanden van de negen mensen die omkwamen een vergoeding tot 18.000 euro. Ook worden huurwoningen beschikbaar gesteld voor de mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt. Volgens het Rode Kruis zijn 15.000 mensen dakloos. De stad Lorca in de regio Murcia werd woensdag getroffen door twee aardbevingen... waarvan de zwaarste een kracht had van 5,1 op de schaal van Richter. Zo'n 80% van de gebouwen in de stad is beschadigd, zegt de burgemeester. De komende dag is er een waken en een collectieve uitvaart voor de negen doden. Ook zijn door de Spaanse regering twee dagen van nationale rouw afgekondigd. In New York zijn twee terreurverdachten opgepakt. De mannen van Algerijnse en Marokkaanse afkomst zouden van plan zijn geweest om een synagoge in Manhattan op te blazen. Ook het Empire State Building zou een mogelijk doelwit zijn geweest. De politie deed al zeven maanden onderzoek naar de twee. Daarbij werd gebruik gemaakt van een infiltrant. Een van de twee verdachten vertelde tegen de agent dat hij een aanslag wilde plegen... omdat hij vindt dat de wereld moslims als honden behandelt. De mannen werden gearresteerd toen ze via de infiltrant probeerden om wapens en een granaat te kopen. Het weer, vannacht wisselend bewolkt en vrijwel het droog. Overdag periode met zon en in de middag kans op een bui.